Moutschreurs met het NOS Journaal. In Maastricht hebben ruim duizend veer tegen de Belgische kerncentrales Doel en Tihange. Het protest was georganiseerd door GroenLinks en het Milieufront IJsden. Volgens de partijen moeten buurlanden inspraak krijgen als het gaat om de veiligheid van de kerncentrales. Naast Nederlandse actievoerders liepen in Maastricht ook Duitsers en Belgen mee. Bij de presidentsverkiezingen in Oostenrijk is het een nek-aan-nek-race. De stembureaus zijn gesloten en uit de exit poll blijkt dat de twee kandidaten allebei ongeveer 50% van de stemmen hebben gekregen. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische FPE-kandidaat Hover en de kandidaat van de Groenen, Van der Bellen. Wielrenner Steven Kruiswijk heeft zijn positie als leider in de Ronde van Italië verder verstevigd. In de klimtijdrit eindigde hij als tweede, een paar tienden van een seconde achter de Rus Volivorov. Kruiswijk liep ver uit op zijn concurrenten. Nummer 2 in het klassement is de Colombiaan Chavez, met ruim 2 minuten achterstand. Ranomi Kromowidjojo heeft op de EK zwemmen in Londen voor de derde keer goud gewonnen. Na twee estafette-titels was ze ook de snelste op de 50 meter vrije slag. Het zilver was voor de Britse Francesca Halsel en Janette Othesen uit Denemarken won brons. we Jojo won eerder al zilver op de 100 meter vrije slag. Voor het eerst in de geschiedenis gaat Heracles voetballen op Europees niveau. De ploeg uit Almelo won de finale van de play-offs met 2-0 van Utrecht. En dat was genoeg na een eerder 1-1 gelijkspel. Go Ahead Eagles speelt volgend seizoen weer in de eredivisie. De ploeg uit Deventer speelde tegen de Graafschap met 1-1 gelijk... na de eerdere overwinning uit met 4-1. Na afloop werden Go ahead Spiegels door de Graafschap-fans geschopt en geslagen. De spelers gingen onder begeleiding van politie en stewards naar de kleedkamer. Het weer vanavond en vannacht regen, ook morgen regen. Vooral in het zuiden en midden van het land kan veel vallen. Het wordt morgen tussen 14 en 16 graden.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 just you and me.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 get out of control. Baby, that you love zfmzandvoort.nl should find a place to lay my head tonight. Did you think you could walk back?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 your ways to live